Sinds de nieuwe wet op de gegevensbescherming AVG is ingegaan... zijn er veel klachten bij de waakhond binnengekomen... van leden die last hebben van belacties, mailtjes... en ongewenste reclame per post. De autoriteit persoonsgegevens doet een onderzoek bij de Tennisbond... om de regels voor alle bonden scherp te stellen. De Britse premier May wil het Brexit-akkoord in januari alsnog in stemming brengen in het Lagerhuis. Dat moet in de week van 14 januari gebeuren, zei May tijdens een debat in het Lagerhuis. Ze trok het voorstel vorige week terug omdat te weinig parlementariërs het akkoord nu lijken te steunen. Afgelopen week probeerde May in Europa extra garanties te krijgen rond de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. May herhaalde vandaag dat ze geen tweede referendum wil over de brexit. Volgens haar zou het land dan nog verder verdeeld raken. In de Hollandse IJssel wordt gezocht naar iemand die verdwenen is in het water. Een automobiliste van 75 kwam bij Kapellen aan den IJssel in het water terecht. Zij is eruit gehaald, maar heeft het ongeluk niet overleefd. Een verkeersregelaar van 51 sprong achter de auto aan om de vrouw te redden... en wordt nog altijd vermist. Volgens de brandweer is het vrijwel uitgesloten dat hij nog leeft. De integriteit van Kamerleden moet worden gecontroleerd... door een aparte toezichthouder, vindt de Europese Integriteitswaakhond. Nu controleren fracties zelf of leden zich aan de regels houden... over bijvoorbeeld bijbaantjes. De Eerste Kamervoorzitter zegt dat de huidige integriteitsregels voldoen... maar wil externe controle niet blokkeren. De Tweede Kamer reageert binnenkort op het advies. Het weer op de meeste plaatsen droog, geleidelijk ook wat opklaringen. Vannacht kan bij minima rond 3 graden wat mist ontstaan. Morgen eerst wolken, later meer zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is wat minder druk dan gebruikelijk... maar ongelukken en pechgevallen veroorzaken wel vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ging het mis bij het ringvaartaquaduct. Er staat een auto met pech. Tussen Schiphol en het aquaduct een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht... En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het ook nog druk... tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-dorp. Daar heb je nog eens 20 minuten op onthoud. Op de A5 is een ongeluk gebeurd van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging.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 Belle's grootste kracht is een onfeilbaar vermogen om verhalen, genres en emoties te vermengen met haar formidabele stem. We luisteren naar drie duetten van haar. De eerste is samen met Colter Wall in Is It Cheating? Vervolgens luisteren we nog naar Belle en Megan Mesh in Golden Ring om te besluiten met Casey Anderson als gast in Rock Bottom.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 Zowel solo als met zijn band The 78s. Eind oktober verscheen het album Hard Times and White Lines. Een schitterend album met als mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man let down my guard and let someone else in my heart. But you were like the sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. get so tired. Maybe I wasn't meant for love, or love wasn't meant for us. Either way, I'm moving on. I ain't one for long goodbyes, and girl, you ain't the crying kind. So kiss me once, then I'm gone. get so tired. feel, I feel hard. Toen Sean Mullins op een koude novemberdag op de staatsgrens met Mexico geparkeerd stond, schreef hij The Gulf of Mexico. Wat mij betreft mag hij vaker stilstaan om songs te schrijven. every morn. And she does the dishes, and she irons his uniforms. And she thinks she might have loved him once, but that was so long Gulf of Mexico.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 Zij hebben net het album Hey, It's Christmas uit. Santa Dus is erop terug te vinden. Amos Lee doet me enigszins denken aan Dobie Gray, die een grote hit scoorde met Drift Away, begin jaren 70. De duidelijke gospel- en blues-invloeden in zijn muziek zijn duidelijk te horen in No More Darkness, No More Light. broken mirrors reflections of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. It's as cursed as it is blessed. listen to the song that settled on. making any sense. Flags we raise original van deze week. Wat Chris Christofferson is in de States met Why Me Lord, is Dick Dameron in Canada met Jesus It's Me Again. Een klassieker dus als original van de week. Lately, Lord, I almost feel like dying. I wake up like a child alone at night. Sometimes, Lord, just can't keep from crying. I can't find the strength to carry on. Jesus, it's me. again. I'm on my knees again, asking you please again. Reach out your hand. me Bye. We verhuizen van Canada naar Ierland, waar Nathan Carter klaarstaat met een jug of sangria. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. 21 december presenteert Change of Key het kerstalbum Christmas Glee. Heel opmerkelijk dat een countryformatie van eigen bodem een kerstalbum uitbrengt. De verkopen van country liggen niet zo hoog en de kosten dienen toch weer uit diezelfde verkopen terug te komen.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 wreath and candle lights, poinsettias in red and white, and we all sing along with an old school country Christmas song in an ugly Christmas sweater. It won't get any. Christmas rose het blokje country uit eigen land. Na het succes van zijn 2015 EP Lurch is de Brit Ryan Farmer terug met zijn debuutalbum Just Another Night, dat pas in februari 2019 uitkomt. Met Jessica krijgen we alvast een puur country voorproefje. Real Country. was crying again last night, up sleeping on Tonk-formule is beproefd bij Whitey Morgan. Vasthouden aan de regels en het resultaat mag er zijn. Whitey Morgan is stilletjes een toonaangevende moderne beoefenaar van rootsmuziek geworden. Hij blaast de honky-tonk nieuw leven in. En met dat feit kunnen wij blij zijn. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. bought me a pocket full of change. I just got paid today, got me a pocket full of change. Sit black, sheep black, have you got some wool? Yes, I do, son, my bag is full. you know the rest, but it's way ahead of what's second best. Ik kom snel weer naar huis, maar eerst nog een uurtje draaien. Smith en Wesley verbinden het eerste uur naadloos met het tweede. Zometeen nog een uur country. Well, seven days of missing you Now I'm feeling weak since the morning that you left. I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time. I can't even sleep. it off that old bottle. Even though. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...